Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Een automobilist heeft gisteren in Nijmegen een jonge verkeersregelaar bewusteloos geslagen. Hij was op weg naar zijn vaste visplek en reed daarbij over het parcours van een triathlon. De verkeersregelaar, een meisje van 16, sprak hem aan en kreeg een klap in haar gezicht. Daarna reed de man door. Het meisje raakte even buiten bewustzijn. Ze hield er een beschadigd netvlies en mogelijk een whiplash aan over. De automobilist is spoorloos. In Kitzbühel in Oostenrijk heeft een man vanmorgen vroeg vijf mensen doodgeschoten. Het zijn zijn ex-vriendin, haar nieuwe vriend, haar ouders en haar broer. De ex-vriendin van 19 had het twee maanden geleden uitgemaakt. Gisteravond kwamen ze elkaar bij het uitgaan tegen en kregen ruzie. De man van 25 ging vanmorgen naar het huis van de familie en schoot vijf mensen dood. Daarna gaf hij zich aan op het politiebureau van Kitzbühel en legde een bekentenis af. Tienduizenden mensen demonstreren in Hongkong tegen de anti-gezichtsbedekkingswet. Die wet is sinds vrijdag van kracht, zodat de politie makkelijker demonstranten kan herkennen en oppakken. Er zijn opnieuw rellen uitgebroken en de politie schiet met traangas. Demonstranten gooien met stenen en benzinebommen. Van het maskerverbod trekken de demonstranten zich niets aan. Het overgrote deel draagt een mondmasker of andere gezichtsbedekking. De Britse rock, blues en jazz drummer Ginger Baker is overleden. In 1966 vormde hij supergroep Cream met Eric Clapton en Jack Bruce. Grote hits waren Sunshine of Your Love en White Room. Later speelde hij in Blind Faith. En in de jaren 90 zat hij in BBM met Jack Bruce en Gary Moore. Ginger Baker gold als een van de grondleggers van de heavy metal en van de wereldmuziek. Baker lag in het ziekenhuis met een longziekte. Hij was 80 jaar. Het weer bewolkt en regen. Alleen in het noorden is het op de meeste plaatsen droog en het is 12 tot 15 graden. Vannacht met opklaringen en lichte vorst aan de grond. Morgen bijna overal droog en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is een kwartier vertraging op de A5 Hoofddorp Amsterdam... voor de aansluiting met de A10.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 If you wanna be high, take the score and give me more. why my life is so slamming. I take you up to a place where you never been, far away from home and then back again. Get ready for this and get dressed, cause when you miss the boat, you're gonna be stressed. Yeah, three, two, one, countdown and the party has begun. Let's do it right now, let's go for it, cause I feel for you and I show for it. S D A Y N C. If you wanna have fun, you better call me. Get down, get down to my sound, I'm in town. Station ready? Come on and tell me. I'm gonna be right there with you for the yell, see? Yeah, cause I'm talking about a change. I'm talking about a change of lifestyle. The way you went to me was very strange. Stay tuned for a while. I could have been a criminal because I live like an animal. A whole prison, a man that was terrible. I was a kid, so I tried to live with it.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 So let me love you. Fill me up inside. I wanna hold you, baby. So let me squeeze you. Don't you know that I'll be on my knees for you, baby. Ooh, baby, I am not your Casanova. see you, do your summertime again staat hoog aan de hemel.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 We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down.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 this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down on these open streets. It's just my fate and me. Oh, I'm still young and I believe I still have lessons to learn, lessons to learn.